Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De veiligheidscultuur bij op- en overslagbedrijven moet beter. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in de Rotterdamse haven. De sector scoort stukken slechter dan raffinaderijen en chemische bedrijven. Het ontbreekt vooral aan communicatie over veiligheid en aan goede aansturing. Het TNO-onderzoek is ingesteld naar de misstanden bij het tankopslagbedrijf Otfiel... Inspectiediensten gaan nu alle 130 bedrijven met grote opslagtanks extra controleren op veiligheid. Het OM is tevreden over de hoge opkomst in het DNA-onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra. Van de 7300 mannen die zijn opgeroepen heeft bijna 90% DNA afgegeven. Gisteren was de laatste dag dat ze dat vrijwillig konden doen. De politie en het OM spreken van een enorme betrokkenheid. Het Openbaar Ministerie noemt de kans reëel dat er verwanten zijn gevonden van de moordenaar van Marianne Vaatstra. Steeds meer huiseigenaren lopen achter met het betalen van hun hypotheek. Uit cijfers van het bureau kredietregistratie blijkt dat ruim 72.000 huizenbezitters een betalingsachterstand hebben. Dat zijn er bijna 10.000 meer dan begin dit jaar. Volgens het BKR loopt het aantal wanbetalers op hypotheken sneller op dan verwacht. In het Friese dorp Bozem zijn 27 huizen ontruimd... na een brand in een loods afgelopen nacht. Er is asbest vrijgekomen en daarom worden bewoners ergens anders opgevangen. Het is niet duidelijk wanneer ze terug mogen... maar de bewoners kregen het advies om in elk geval voor 24 uur spullen mee te nemen. Bij de brand in Bozem zijn drie mensen gewond geraakt. Dan nog het weer, vooral in het noorden en oosten van het land van tijd tot tijd regen. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt en trekken er enkele buien over het land... Bij een stevige westenwind wordt het ongeveer 13 graden. Morgen begint de dag droog. Later op de dag vanuit het zuidwesten buien. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 2 kilometer. De A2 Utrecht-Amsterdam voor Maarsen 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Den Haag voor Westpoort 2. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Pernis en Knop het Vaanplein 3. Er staat een auto stil, de rechterrijstrook is dicht.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 C'est comme si j'avais pris Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Cause you make me feel are we young? think Jamaican in the moonlight. Sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, go to Coconut Grove. Keep on talking, mama, I can not hear. Your voice it tickles down inside of my ear. I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night.